Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat de Amerikaanse president Biden weet waar hij aan toe is. Gisteren en vannacht waren er midtermverkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer daar. Op veel plekken is het erg spannend. In Georgia kan het zelfs zijn dat er nog een stemronde nodig is, zegt onze correspondent. Ja, want als geen van de kandidaten, geen van deze twee, een, eh, een meerderheid haalt... Hè, dus 50 plus 1, dan eh, is er in Georgia een run-off verkiezing verplicht. Die moeten ze dan houden. Eh, en dat zou dan begin december plaatsvinden. Ja, dan moeten de kandidaten dus nog een keer campagne voeren... en iedereen moet nog een keer stemmen. De Amerikaanse basketbalster Britney Griner, die in Rusland vastzit voor drugsmokkel, is overgebracht naar een strafkamp. Waar ze precies zit, dat weten we niet, maar het is wel bekend dat het er niet zo lekker aan toe gaat in dat soort kampen, zegt correspondent Iris de Graaf. Oudgevangenen uit strafkolonies vertellen vaak over martelingen, vernederingen. Het is bekend dat de gezondheidszorg er slecht is, het is vaak koud, er is weinig goed te eten en er zijn vaak uitbraken van tuberculose. En verder moet je in de meeste kampen kampen vaak keihard werken. Griner werd begin dit jaar gearresteerd op het vliegveld in Moskou... omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze zei dat ze die om medische redenen bij zich had... en wist niet dat het verboden was. En er zijn vandaag weer Russische raketten neergekomen in Oekraïne. Met name in de regio Donetsk wordt flink gevochten, zegt de Oekraïense president Zelensky... En dat Oekraïne zich goed kan verdedigen komt voor een deel door de steun van westerse landen zoals Duitsland. Als dank heeft Oekraïne een videootje in elkaar gedraaid. Je ziet hoe Russen worden beschoten met raketten en luchtafweersystemen. En de muziek die moet duidelijk maken dat het wel lekker gaat zo. Super süß, super sexy, super easy, super geil, super heftig, super deftig, super lässig, super geil. Aan het einde van de video vraagt Oekraïne ook nog nadrukkelijk om Duitse tanks. Die wilden dat land tot nu toe niet leveren. En het weer nog in het westen flinke bui met kans op onweer. Later trekken die verder het land in, maar er zijn ook opklaringen met zon.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 Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero novia no es esposa, porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera si estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Maluma, bebe, desde los tiempos disimulados, el panty pa'l lado, y tomando dos coronas bien arrebatado, mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira como es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida y tranquila. Respira igual si la que yo tenga novia nueva, eso nada te quita. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo. Puede pasar lo que sea después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Voy por ti después por mí. Vamos allá. Y no me armes lío que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero por un momento feliz en los cuatro No me armes lío que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero lo que llega Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos pasa lo que sea. Voy por ti después. Por altijd hebben we zomerse temperaturen en daar horen ook zonnige klanken bij. In de Latin sfeer heb ik drie songs gevonden van mijn gading. Sentimiento A que escuchen como ruge el león El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes controlaban solo la ciudad. Mientras tanto viajaba contigo curándote cosas, como hacerte una choza en la costa y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas, mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo y creí a un anciano hechicero que por siempre dormiría. alle seizoenen. azules eh, y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón y hace aanbevolen. Memphis, Tennessee is zonder twijfel de thuisbasis van veel van wat we kennen als moderne Amerikaanse muziek. Soul, gospel, rhythm and blues, rock and roll en andere genres hebben allemaal hun wortels in de stad. Dankzij Chuck Berry, Mark Cohn en John Hyatt brengen we een bezoek aan de stad. Als eerste hoorde je Chuck Berry. Put my blue suede shoes and boarded the plane, touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.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 Nieuw van eigen bodem in onze eigen moerstaal zijn de songs van Etilia Rombly, Ja Prezema en Lea Ru en Mo. Met achtereenvolgens Je Laat Me Zijn, Code Rood en Tegen de Klippen Op. Zoveel mensen maken ruzie om niks, zien problemen wanneer is. Zoveel tranen worden zo vaak verspild Terwijl niemand dat eigenlijk ooit heeft gewild Maar laten wij het dan nu anders doen We weten allebei dat nieuw ooit oud zal zijn Want het gras blijft niet voor altijd groen nodig hebt.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 Luister maar naar de Troubadours, Doreen en Blue Sunrise. Hij verdient veel meer airplay. Doreen has forgotten most of the day and the things to come. And all that she's been told is that dinner's coming up. And her yesterday's gone far She still looks the same But her eyes have lost its spark And by the timing of her jokes You can tell she's drifted away And she's staring at the clock And stop the time She repeats her smile Everywhere she's going Doreen lives in that moment and parts of her life Come back at night She's drifting through the memories Doreen lives in that moment of old time Green grew up far from here in the land of herbs and tea, where her daddy let his guards watch her as she walked the woods among the stars. Here in this retirement home, not everyone's the same, except the old forgot about tomorrow is staring at the clock Stop the time She repeats her smile well, Everywhere she's going Doreen lives in that moment And parts of her life Come back at night Drifting through the memories in that moment of old time. stop the time She repeats her smile Everywhere she's going, Doreen lives in that moment and parts of her life come back at night, drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time, drifting through the memories that moment of old time. starts swinging, the devil's grinning. He keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. I drank too little from a loving cup. It ran dry to the very last drop. There's nothing left from all that we try to be. I left my golden days behind me. Now my gypsy blood will show where it's gonna go. A blue sunrise is where to find me. And I'm hanging on the fret, but I'm not ready yet to bow my head. From a deep blue dawn to a golden day, that's a rocky road and a mighty long way. Riding the rut, still one day you'll be free. Yeah, you chase your demons by kneeling down. No longer a stranger in this old town. And time's a teacher, and finally you can see. My golden days are all around me. And my gypsy blood will show where it's gonna go. A blue sunrise is where to find me. I'm hanging on a thread, but I'm not ready yet to bow my head. that blue sunrise to a golden day. That's a rocky road and a mighty long way. And time's a teacher, and time an enemy. Na na na na na na na na. Ya na na na na na na na na. Ya na na na na na na na na. Ya na na na na. Ja la la la, la la la Triple Play, een greep uit het verleden. popsongs uit het verleden. Met Lucifer, De Dijk en Ilse de Lange in de hoofdrol. niet. Dus je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel wil verlaten blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising, rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. die kruising kan je vierkanten op. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. de blues verlaat jou nooit.